van een psychiatrische inrichting. Bij een ontsnappingspoging raakte hij gewond. Hij werd niet gereanimeerd, omdat hij had aangegeven dat hij dat niet wilde. Marten Fortuyn trad na de moord op Pim in 2002 enige tijd op als woordvoerder van de familie. Dat leverde hem de bijnaam beroepsbroer op. Marten Fortuyn was 73 jaar. De politie heeft vanmorgen vroeg op de A12 bij Zoetermeer geschoten op een automobilist. Die zou in beschonken toestand een politieauto hebben geramd. Niemand raakte gewond. De verdachte is aangehouden. In verband met het onderzoek is de A12 in beide richtingen dicht. Bij verschillende steekpartijen in het land zijn vannacht vier mensen gewond geraakt. In Schiedam raakte een man gewond bij een steekpartij in een café. In Eindhoven werd een man met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht... nadat hij in een woning was neergestoken. In het centrum van Helmond werd een man op straat neergestoken. In het centrum van Harderwijk raakte iemand zwaar gewond. De daders van de verschillende steekpartijen zijn nog voortvluchtig. Bij luchtaanvallen gisteren op rebellengebieden in het noorden van Syrië zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens oppositiegroepen zijn in de stad Idlib zeker 58 doden gevallen. In en rond Aleppo zouden zeker 30 mensen zijn gedood. Regeringstroepen, gesteund door Rusland, zouden verantwoordelijk zijn voor de bombardementen. Morgen moet een staakt het vuren ingaan in Syrië. Tennister Angelique Kerber heeft in New York de US Open gewonnen. De Duitse was in de finale in drie sets te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova. Kerber, sinds deze week de nummer 1 van de wereld, pakte in New York haar tweede Grand Slam zegen. Eerder dit jaar was ze ook op de Australian Open al de beste. Het weer bewolkt hier en daar wat regen, later van het westen opklaringen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 I'd be dreaming with my eyes open. I'd be tossing and turning all night, babe. Yeah. But as long as the night ends with you in the yellow cab, shooting me a text saying coming home soon. As long as I can bet on you crawling into bed after sipping out your high heel shoes. I ain't lying, saying have a good time out with your girls, girl, do what you do no matter how late, baby, I'll be staying up. I can't sleep without you. as the night ends with you in a yellow cab shooting me a text saying coming home. So as long as I can bear on you crawling in the bed after slipping out your high heel shoes, I ain't lying, saying have a good time out with your girls, girl, do what you do. No matter how late, baby, I'll be staying up. I can't sleep without you. Yeah, no matter how late, baby, I'll be staying up. this. Just waiting on a good night kiss. Bij deze wens ik je weer veel luisterplezier bij deze nieuwe aflevering van Crossroads. Als eerste hoorde je Brad Young met Sleep Without You.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 Veel van de fans zijn de pop-country uit Nashville meer dan zat en ook in de States zijn er steeds meer artiesten die Nashville de rug toekeren. Of dat ook geldt voor Cody Jinks, weet ik niet. Ik denk dat hij nooit veel heeft gehad met dit country mecca. We kunnen ons daar gelukkig mee prijzen, want deze Texaan weet van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Dit is wat de echte fans nodig hebben. Real country. En dat is het. Luister maar naar mijn favoriete track van het album van de maand, I'm Not The Devil. De song? Chase That Song. I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down a line just screaming through your town while I'm juli verscheen het eerste album A Softer Side of the Country van Jesse Lynn. Het resultaat mag er zijn. I'll Fly Away is een van de songs op het album. In 1985 vergezelde Marty Stewart Johnny Cash naar Memphis en speelde mee op het Class of 55 album, waaraan ook Carl Perkins, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis meewerken. Aan het einde van de sessie gaf Perkins zijn gitaar aan Marty. Later dat jaar verliet Marty Stewart de band van Johnny Cash en kreeg een platencontract bij Columbia Records. Het jaar daarop kwam zijn debuutalbum en hij scoorde meteen een top 20 hit met Arlene.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 En daar bedoel ik niet mee de Country Music Hall of Fame natuurlijk, want daar zit hij nog steeds in. Zijn album Currents uit 1992 is geremasterd en opnieuw uitgebracht. Catfish Bates. Dit jaar neemt hij echt afscheid. They call me Catfish Bates, cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me catfish baits cause I know where that big old flathead's a hiding. I'm gonna take him home with me tonight. I am the king of the Loosey-Hatchie. Uh, my home is on the river. And them catfish, they all know me by my sign. I keep my nose on the west wind, my eye on the water, and my mind on my business all the time. Well, I get me a plug a day's work tobacco and a can of big old redwoods. I go down to where the rivers are running strong. I throw my hook out on the water, I let it float on down the channel. And I'll have me a big old flathead for too long. Uh, they call me Catfish Bates cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bates cause I know where that big old flathead's hiding. And I'm gonna take him home with me tonight. the a big old flathead laying on my stone. And them catfish'll all be praying there'll be flatheads up in heaven. So my ghost will leave them hatchy cats alone. Uh, they call me Catfish Bates, cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bates, cause I know where that big And I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me tonight. Voor Sea of Heartbreak moeten we terug naar 1961. De song, door Don Gibson geschreven en gezongen, werd toen een grote hit. Het is ook door anderen op de plaat gezet, waaronder Johnny Cash, zijn dochter Roseanne en Poco. In het tweede uur voegen we daar een bluegrass uitvoering aan toe. De original van deze week. De Amerikaanse Libby Koch staat met één voet in de country en met de andere in de rock, folk en blues. Niet alleen heeft ze een degelijk stembereik, haar frasering is gewoonweg uniek. Koch slaat nu licht rockend de weg naar Houston in met Back to Houston. Getipt voor de top. You say Humpty, there's not much left for me to do. I've picked up my whole life. Now I'm starting. by my same resolution Of the age-old lover's game blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Enkele maanden geleden kwam het album Grassified van de Bluegrass Boogeyman uit. Ze kregen de medewerking van diverse popartiesten, waaronder Tangerine. Samen vertolken zij It Will Not Bother Me. Onze zuiderbuur Bandit maakt van de Wiltura-song The Great El Tigre een country song en de niet meer bestaande Dixie Aces horen we in The Telephone Blues. blind to see, but it will not bother me. Like to go when the sun is set, to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me blows fresh and free. No, it will not bother me. Upside down, side on not right. It might look like daylight tonight. Don't fight the ride, just hide inside. Will not bother me. I've been around enough to know. Long years in a dusty road but I had some other place to be. No, it will not bother me. No, it will not bother wekelijks op dit station. He'll be remembered said mi bandido. It's time we went home. Crossroads. the telephone blues. Oh, I got the telephone blues. Oh, I got the telephone blues. Oh, one, two, news, bad news. I got the telephone blues. Low news, bad news. Oh, I got a telephone blues. Oh, I got a telephone blues. Dit was het blokje Country uit eigen land. Run met Donna Maria. Yeah, I've been running, running against the wind, going nowhere fast, but i get there in the end. get there that they I get there. I wanna run, run, run. I wanna run, run, run. I wanna run, run, run. I'll never stop until I get there. Dit is het favoriete album van de maand. Critici en muziekschrijvers praten graag over zaken zoals subtiliteit en nuance in songwriting. De Cody Jinx song The Same is een perfect voorbeeld van nuance in songwriting. Dit is slechts één van de fraaie songs op het album. Luisteren is kopen. Die man werkt verslavend. I'm Not The Devil is het album van de maand. to see. Those lights were sure bright tonight. That bittersweet voice took me back to another time. She said, After all this while, it's good to see you doing fine that's a funny thing to hear. After last time, I recall the choice you made and the words you chose back then. Martin draait al heel wat jaren mee in Zwitserland en met de regelmaat van de klok verschijnt er nieuw werk van hem. Met Some Days It Takes All Night verrast hij vandaag. Sometimes a glass of wine will do And then there's times it takes me quite a few. To get me where I start to feel alright. Some days it takes all night. Some days it just don't pay to get out of my bed do in the hood. Ghost walks into my head. Two days, one of ten days. There's no end. barely cross my mind. But once you do, you stay a long, long time. There I go to the glow of neon light. get out of my bed. Het album All Dogs New Tricks, met daarop de song Cowboy Blues van Skip Pesco, kan omschreven worden als een beetje blues, rock en bluegrass. Maar bovenal traditionele countrymuziek. Genieten geblazen. Real Country If you think you're gonna be free of me, there's just one thing you should know. Someday we'll look back on all this, then we'll see. We're gonna miss us more than we show every day and every night that you're away. I keep hoping that you'll go from my dreams and from my thoughts throughout each day. So my sorrow will not show. dit programma draait het voornamelijk om country songs en Casey Donahue weet dit vertreffelijk te verwoorden. Ik heb er niets aan toe te voegen. Dit is een goede opsteker op weg naar het tweede uur. Zometeen nog een uur country. My life's a beat up truck on an old dirt road. It's a in the rain. When the wind turns cold, it's an empty glass. and a love gone wrong. My life is just like a country song. It's like that first kiss when you're holding on tight. When two boys love one girl and you know they're gonna fight. It's these 18 wheels bring me home where I belong. My life's just like a country song.